is een vrouw tot veel in staat, want dan heeft het zwaar slag het laatste woord, het meeste maat. Het meisje dat ik vurig min, speelt voortdurend mandolin. Daarom leer ik nu gitaar, dan speel ik mee met haar. Mandoline, mandoline, tokkel jij op je mandoline, dan ben ik van kind Je zegt geen woord van gestoord, speel je voor mandoline, mandoline, slechts voor jou kocht ik mij een gitaar, wendoline, wendoline, en misschien worden wij zo een paar. ik thuis gitaar studeer, voel ik mijn vingers vaak niet meer. Soms krijg ik ze niet meer recht, ik breng er niet veel van terecht. Heel de avond dom is zo, hoe hou ik zoiets tot vol? Maar het is voor Gwendoline dat ik eraan begin. Gwendoline, Gwendoline, tottel jij op je mandoline, dan ben ik van geen touw, je zegt geen woord, ongestoord, speel je woord, Gwendoline, Gwendoline, slechts voor jou kocht ik mij een gitaar, Gwendoline, Gwendoline, en misschien worden wij zo een paar. trekken wij met muziek door bos en hei. Stappen speelt zij mandolin, ik mocht te doen als Wendolin. Eigend loop ik achter haar en speel vals op mijn gitaar. Doe voor haar meer dan ik kan, ik hou er toch zo van. Gwendoline, Gwendoline, en dan worden wij zeker een paar.